Vijf uur. eerst Teertstra met het NOS Journaal. In een toespraak het akkoord over het Iraanse atoomprogramma verdedigd. Volgens Rouhani begrijpt de wereld nu dat Iran enkel vreedzame doelen nastreeft... en accepteren zijn onderhandelingspartners dat het land uranium verrijkt. Gisteren sloten zes wereldmachten met Iran een voorlopige overeenkomst over het nucleaire programma. Rouhani noemt dat het bewijs dat zijn land kan samenwerken met de rest van de wereld. Hij benadrukt dat hij zich aan de afspraken zal houden, als andere landen dat ook doen. Israël wil dat in een definitieve overeenkomst over het atoomwapenprogramma wordt opgenomen dat Iran het bestaansrecht van Israël erkent. Premier Netanyahu zegt dat de voorlopige afspraken het voortbestaan van Israël bedreigen. Bij een winkelcentrum in Breda is een man neergeschoten. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Naast hem vond de politie een bebloede hakbel en een steekwapen. Er zijn twee mensen aangehouden. De politie vermoedt dat er nog meer daders zijn. Hij roept op uit te kijken naar een rode Mini Cooper. Rond het winkelcentrum is een groot gebied afgezet. De mannen hadden ruzie gekregen op het parkeerterrein van het winkelcentrum. Er stond een vechtpartij en daarbij zou zes keer zijn geschoten. In bijna een kwart van de zogeheten superfoods zoals goji-bessen, chiazaad en quinoa zitten te vaak resten van bestrijdingsmiddelen. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens de NVWA is er geen direct gevaar voor de gezondheid. Vorig jaar kreeg de NVWA meldingen van mensen die na het eten van de superfoods last kregen van overgeven, maagpijn of diarree. Maar volgens de organisatie kwam dat niet door bestrijdingsmiddelen. Waar het wel door kwam is onbekend. Dan nog het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het zuidwesten is er meer bewolking en regent het nu en dan. Morgen enkele bui, maar ook wat zon bij een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden-Oost 4 kilometer. De A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is waarschijnlijk nog even dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen afrit Castricum en knooppunt Velsen 7 kilometer. Daar is de Wijkertunnel nog wel een uurtje dicht. Verkeer kan omrijden via de Velsertunnel. En op de A22 de route via de Velsertunnel staat vanuit Beverwijk 5 kilometer file bij IJmuiden. Tot zover de verkeersinformatie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 Ik vind het helemaal geen Goede Vrijdag. Maar goed, dat eh, weet u waarom. Ehm, het is Goede Vrijdag, zeggen ze dan. En het is eh, de 3 april vandaag. En dat betekent dat we dus uh, het paasweekend hebben. En dat we dus gaan, ehm, ehm, ja, weer gaan draaien met ons programma Zandvoort draait door. En we hebben een fantastische leuke band. helaas zijn ze wegens... wat heel vervelende omstandigheden niet helemaal compleet. Maar daar gaan we het niet over hebben. Ik ben veel te blij dat ze er gewoon zijn. Helemaal uit Groningen hierheen gekomen. En eh, hier in Zandvoort. Vanavond geven ze trouwens een ontzettend leuk concert. In de lichtfabriek in, eh, in Haarlem. En ehm, dat concert, dat gaan wij ook live uitzenden. Jawel! Echt waar? Ja. Ach jee. Ja, dat concert, dat concert wordt helemaal live uitgezonden hier via CFM Zandvoort. Uw eh, meest actieve radiostation van heel Noord-Holland omstreken en daarbuiten. Ja, nou, wat zullen we doen? Zullen we eerst een plaatje draaien even? Wat jij wil. Ja, heb jij dus... een leuk plaatje klaar? Ja hoor, ik heb wel een leuk oh, plaatje Ik heb niks klaarstaan hier namelijk op dit moment. Okay. Nee, dat komt helemaal goed. Zullen we, uh, eh, eh, ehm, wat plaatje zullen we doen? Ah, dat mag jij zeggen. Oké, dan doen we Aloe Black. Vind je dat een goeie? Ja, vind ik wel goed Oké, keurig.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 Loe Black. Oh ja? I'm the man. Ja, echt waar. eens hè, I'm the man. Ben jij dat? Nee, nee, nee. Ja, Loe Black is dat. Oh. Was ik er maar. Nee, ik dacht, jij dacht dat je de man was. Ja, nee, ook af en toe. Alleen op zondag. Hè. Het is geen zondag vandaag, dat scheelt weer. Nee, het is Goede Vrijdag. Die gaat erom. Goede Vrijdag doe ik het niet hoor. Nee. Zo, en dit is uh, Zandvoort draait door, dames en heren. Het is eh, vrijdag 3 april, dat had ik u al verteld natuurlijk. En ik eh, had u ook al verteld dat we vandaag een helemaal te gekke band in de studio hebben. Die komen heel eind weg. vanavond gaan ze een leuk concert geven. Een fantastisch concert geven in de lichtfabriek in Haarlem. Ze heet Rapalje. En wie heb ik bij mij aan de tafel zitten? Van links naar rechts? Bij jou begin. Ben ik links? Ja. Voor jou? Ja. ik ben William. Jij bent William. En dan krijgen we... Ik ben Maciel. Maciel. En we David. Nee, smakelijk David. Klopt, en David eet een speculaasje, dames en heren. Wij, worden hier goed verwend. We hebben nu al... Ja, ja nee, wij zijn daar heel goed in. Maar dat, verdienen jullie ook. Als je helemaal zo... Als je helemaal uit Groningen... Jullie komen toch uit Groningen? Ja helemaal uit Groningen naar Zandvoort, dames en heren. Ja, maar, maar dat is niet helemaal uit Groningen, hoor. Want eh, de afstand Groningen-Zandvoort is heel kort. Ja? Ja, het is de afstand Zandvoort naar Groningen. Waarbij mensen het gevoel hebben dat het heel ver weg is. je bent minstens drie dagen onderweg als je als Zandvoort naar Groningen gaat. Dan moet je namelijk over de bergen en door, de, door het ijs heen, over de duinen heen... en door de zee en varen. En zo. Maar wij rijden gewoon even hierheen. Ja, ja. maar als te zijn en naar Groningen, dat het noorden in, dat, knap, dat snappen wij niet, hè? Nee, dat gevoel is heel erg, als, voor het gevoel heel ver weg. Je hebt nog wel een voorvader gehad van vroeger. Een opa die daar ooit is geweest met de postkoest koest in Groningen. <laughs> En daar niet meer wegkwam. Ja, dat is het oh, een verschil, hoor. Ja. ja, nee, dat begrijp ik. Maar ehm, eh, Groningen, komen jullie uit de stad of, of, of, of, uit de provincie, zou ik maar zeggen? Oorspronkelijk uit de stad, maar daar mogen we niet meer heen. Oh, daar mag je niet meer komen? Oh, nee, dat is dan niet. bot of niet? Inderdaad. Kwamen, oh, kwamen, ze <laughs> erachter... nog steeds hoor. Kwamen ze erachter dat die aardbevingen door jullie muziek kwamen of zo? Ja, <laughs> ja ik woon inderdaad midden in een aardbevinggebied gebied in eh, Sappermeer. Ja. In een boerderijtje met, met scheuren. Met scheuren? Ja, zeker. Hoort erbij. Ja. Nou. ja. Ja. anders woon je niet in Groningen. Daar, gaat, gaat het om, hè? Dan niets boven Groningen, hè? Spannend. Maar, <laughs> Staat maar een heleboel onder Groningen. <laughs> Juist. Een heleboel onder Groningen, maar niks erboven. Nee, <laughs> ja, water. Ja, alleen, en, water. En gas. nee, dat ehm, zit onder Groningen. Ja, Zo, ja. Maar goed, heren. Um, ja, Napalje. Ehm, mijn vriendin die helaas nu eh, eh, nog thuis is. Die zei, oh komen die naar de studio. Die, die komt zelf uit Friesland. En die, die, vond jullie, die vindt jullie al helemaal te gek. Dus ik was al een klein beetje voorbereid. Maar ehm, William, wat, hoe, kan, hoe mogen we jullie muziek omschrijven? Of valt het niet omschrijven? Nou, wij spelen Keltische muziek. Schots, Iers, Frans, weet ik veel wat, Bretons en zo. En <laughs> oud-Nederlands liedjes. Ja. Maar eh, wij zijn allemaal verschillende muzikanten geweest. Ik kom bijvoorbeeld uit de heavy metal rock scene. Ja. En wat ik nou doe is een rock dragen op het podium en zing volkslieden. Ja, ja. <laughs> maar werd wel met de passie als rockmuzikant. En zo zijn we eigenlijk allemaal. Het is een, het is een Celtics bandje. Ja. Maar zo staat het niet op het podium. Nee, nee nou, jullie gaan in ieder geval een palletje spelen, hoop ik voor ons. Eh, vanmiddag, zodat we een klein beetje een voorproefje krijgen. Eh, we doen het wel op de hele ouderwetse manier. Gewoon vier microfoons. Eh, dat, al die snoeren en zo. Dat, Ja, dat kan niet, want die hebben ze allemaal in de lichtfabriek al staan. Ja. Wij wouden nog maar één microfoon eigenlijk. Eén microfoon wou je ermee doen? Eén, één is genoeg, of niet? Ja hoor. Ja? Oh, we gaan kijken of dat gaat lukken. Nou, <laughs> we, doen er wel twee. Dan zetten we links en rechts hebben we in ieder geval stereo. Ja. <laughs> Wauw, ah. Mooie uitdaging. Mooi man. Modern. Ja, mooi. Dan, wij, zijn hartstikke eh, modern. ik jou dan op rechts zetten? Dan zet ik mezelf op links. Is dat goed? Nou, ja, dat is ook wel leuk zo. Ja, ja is dat ook leuk ja, zo? dat is ook leuk. Ah, leuk op eh, presentatie, hè? Ja, dat kan jij goed. ik word een beetje nerveus hier. Een beetje, heen van links van het kastje naar de muur gestuurd zo hier. Eh, maar wat ik vraag wel, eh, het instrumentarium. Want eh, als, als, ik natuurlijk Keltische muziek hoor, dan denk ik gelijk aan een, een toch wel niet alledaagse instrumenten. Wel, wel vaker gitaartje, mandoline, viool en zo. Maar hebben jullie nog ook hele aparte dingen erbij? Nou, ik speel bijvoorbeeld de gituki. De gituki. Een, uitvinding is eigenlijk van Machiel. Ja. Hij is begonnen met de gitaar om er extra basnaar op te zetten. Mm -hmm. En heeft hij later dan een keer een twaalfsnarige gitaar verzaagd. Om een model te vormen en een acht snaden gemaakt. Ja. Met een extra basnader erop. Oké. En eh, dat is de gitoekie geworden. De gitoekie. is een bouzouki en een gitaar. Ja, ja. En wat speel jij, Markjan? Ik speel uh, trek, trekharmonica, trekzak. Ja. Maar met een stemming die niet bestaat. Oh? Uh, zelf ja, wij, passen ons, ons instrument aan aan de muziek die wij spelen. In plaats van andersom. Ja, ja. Normaal krijg je een instrument, moet je wel alles op leren spelen. Maar we, hebben zelf uitgezocht... Ik speel in Mondemonica. en eh, die stemming is gewoon niet zo handig van hm. mondharmonica over het algemeen. Dus we hebben een stemming, eh, heb ik bedacht, die wat handiger is. Ja. En eh, dus de, de Gituki bedacht en, en speel ik. En we hebben een tekist bas. vanavond krijgen we dat. Dat is een tekist bas. Ja, ja. Dat is het ook dan ook. Wel met <laughs> ja, meer kun je nou niet meer zeggen. We hebben een bodan. Dat is een eh, Ierse handtrommel. Ja, en, eh, ken ik, ja. En we zingen allemaal ook. En, zingen allemaal. en we hebben ook viool, maar dat, spelen wij niet. De eh, nee, maar de violist is er nu niet bij? Die is niet mee. Nee, nee die, moest, helaas terug, die werd helaas teruggeroepen vanwege een... Nee, nee, nee. Hij, oh. hij is er wel, maar hij heeft een telefoontje gehad, zeg maar. Ja. Zijn moeder is ernstig ziek. Hm. Hij speelt vanavond wel. Hij is oh. vanavond wel op het podium. Hij is dapper. Hij is oh. dapper dat, dat vind ik nou wat echte muzikantenbloed, hè. Weet je, gewoon, eh, ook al heb je dan een beetje nare tijding, maar gewoon eh, spelen s'avonds. Vind ik, nou, vind ik altijd geweldig. En ja, dan kun je het ook weer even lekker van je afzetten. Dat is natuurlijk ook wel mooi. We doen even een muziekje en dan kunnen we ondertussen eens even gaan soundchecken. Kijken hoe dat, of het allemaal lukt met dat links-rechts. Want dat is natuurlijk een hele tour. Eh, dus ik ga eventjes... Eh, nou, nee, die hebben we net, eh, die hebben we net al gehoord. Ehm, ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Want ik had een hele mooie... Ja, Nieuwe single van Boudewijn de Groot. Ja, dat vind ik wel leuk om dat eens even te draaien. Ja, nieuwe single van Boudewijn de Groot. Dat album komt, komt uit op 17 april achter het glas. En de single heet De Witte Muur. Een kinderhand is gauw gevuld, stond op een tegel aan de wand. Maar niets is als diezelfde kinderhand. Toen was ik jong en stak nieuwsgierig mijn hand in het gele vuur. Ah, hoeveel kleuren kun je vinden in een witte muur? Op weg naar waar het einde leek van jeugdig ongemak. Dwars door de wilde beestentuin van Kampert, Monk en Brak. Niets nut gekleed 新疆。 never understand. But you're the reason I can't hide. never understand. But you're the reason I can't hide. this hard now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't dingen laten draaien, dames en heren. Want eh, we zijn natuurlijk even druk bezig met eh, de band installeren. Want uh, er moet natuurlijk zo meteen lekker gespeeld gaan worden. Ik heb al een klein stukje gehoord. En ik kan ook. Mm, ja, jij ook. Hè? <laughs> en ik kan u verzekeren dat het allemaal heel erg leuk gaat worden. We gaan de band vragen om gewoon te gaan staan bij hun plekken. En dan oh. gaan we... Nou ben ik alleen de naam van de... Ik weet, ik weet nog, ik weet William nog. Dan weet ik alleen die derde. Hè? Ik ben alleen de derde naam kwijt. Hoor. Oh, moeten we spelen? Oh, Goed. Ik kan ook daar zitten, ja. ja. Ik we hebben dus in de studio, eh, dames en heren, Rapalje. En dat is een fantastische band uit Groningen. Ze spelen Keltische muziek. Allerlei soorten talen. Schots, eh, Welsh, uh, noem het allemaal op. Iers. en ehm, vanavond, ik zeg het er nog maar een keer bij. vanavond zijn ze live te horen in de lichtfabriek in, in Haarlem. Ook dat is zeer de moeite waard. En ook dat concert kunt u dus helemaal meemaken via CFM. Via ons prachtige radiostation. En uh, er zijn, ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar dat zal haast wel. Dus dat eh, kan gewoon. Maar we gaan eh, naar ze luisteren, want ik, uh, ik zit wat te kletsen. Maar hou eens op. We willen gewoon lekker muziek horen. Dames en heren, ik kondig u met trots aan Rapalje. my name is Jock Stewart. I'm a cunning cunningham man. An old young fella. I've been oh, be easy and free when you're drinking with me, young man. You won't need every day. I got acres of land. I got men at command. I could always a shilling to spare. and you'll ring in with I will play. And so be easy and free. When you're drinking with me, I'm a man you will meet every day. So be easy and free when you're drinking with Cheers moet je dan zeggen, volgens mij. Geweldig. Eh, eh, eh, hallo? Ja? Ja. Wat is er? Hallo. Ik hoor niks hier. Oh, oh nee, sorry. je moet je andere koptelefoon opzetten. Oh, ik denk, oh, ik hoor oh, mezelf niet eens meer praten, maar ik heb gewoon de verkeerde nee, je, zit, je bent zo in de, in de, in de muziek. Ja, ik was zo in de muziek. Nou, als het bij u op de radio net zo klinkt als bij mij hier op de mengtafel klinkt, jongens, nou, dan is het helemaal geweldig. Wat een, een heerlijke muziek. Ehm, dan eh, nou, ik moest me net al verontschuldigen. Ik weet er nog twee namen, dan ben ik alleen jouw naam vergeten. Oh, oh, oh. Ik ben David. Oh, David. Ik speel uh, Doedelzak. Ja. Uh, Highland Pipes zijn het. Uh, Pipes, Border Pipes, uh, Low Tim Whistle. En nou, dat... Heb je de Doedelzak ook bij nou? je vandaag niet? Hij, hij is in de... Eh, in, oh, hij is al in Arnhem. Ja, ja, zeker. zeker. Dus de mensen die eh, vanavond naar de lichtfabriek gaan... die krijgen die doedelzak wel te horen. Die krijgen goed om te horen. Ja. <laughs> ja. Ehm, Wij hoeven dat niet zo nodig eigenlijk. Maar nee. dat is mooi. Jij bent niet zo van de doedelzak. Ah, die wel. Ja, <laughs> nou ja, David dus blijkbaar. Maar um, ehm, even... Ehm, klinkt hartstikke mooi. Ja, ja. <laughs> maar dan kan iedereen het ook horen. Het geluid draagt heel ver. Ja, dat is, dat is wel een voordeel van een doedelzak. Hè? Dat daagt heel ver, hè? daarvoor zijn ze ook. <clears throat> hey, maar... Eh, hoe zijn jullie, eh, want William, jij kwam uit de, de, de hardrock of de, de rock scene, zei je zelf. Uh, en en uh, waar kwam jij uit vandaan? Ook uit de rock scene? Nou, ik was vooral straatmuzikant. Ja. Ik heb daar samen diep eh, vroeger wel een, eh, ook een symfonische rockband gehad. Ja. Veel schoolbandjes. En ik eh, was net als William als ik vroeger vroeg had. Ik had vroeger een eenmansband. Ja. Een trommel op mijn rug. Oké, okay, van Nicola Nelissen straat. Ja, ja, en dat doen we, ja. doen we nou weer bij onze theatershow. Dan mogen we laten zien wat wij vroeger gedaan hebben. Dus we, hebben we hebben een theatershow. We hebben vanavond de Celtic Folk Night. Dan doen we dat niet. Maar we hebben andere shows waarin wij laten zien... Eh, daar gaan we letterlijk en verhuren met de billen bloot... waarin we laten zien wat wij eh, voor, voor Rapalje deden. Ja, ja. Maar eh, ik vind dat, ik vind dat zo'n leuk verhaal. Want een aantal weken geleden hadden we hier een, een, een andere band in de studio. Ehm, die heette Damp. En die, speelden. die zijn ook helemaal, helemaal een beetje in, in dit soort muziek gegaan. Maar die komen ook allemaal uit die rock scene vandaan. Dat, dat, dat vind ik zo, zo leuk. Dat je dus vanuit zeg maar symfonische rock... Dat je dan naar, dit toe gaat. Hoe kun, je nou dat uitleggen? In de, in verdienen we geen geld. Dus, <laughs> <laughs> dit wel. we zijn gewoon muzikanten hoor. Maakt niet uit. We spelen alles wat de mensen willen horen. Ja, precies. <laughs> Ah, ja, ja. Niet helemaal natuurlijk. Maar eh, eh, hoe, komen, hoe komen jullie zo in de lichtfabriek vanzelf? Oh, oh, de lichtfabriek, dat weet ik niet. Eh, ja, dat was niet Toeval. Nou, daar hebben we gewoon gehoord dat er iets leuks was. Dat er een mooie, mooie ruimte was hier in Haarlem. Ja. Ik denk, nou, laten we daar eens gaan spelen. Ja. Zo simpel gaat het. Je zag het licht in de oh, fabriek. En, en eh, toen... Bakjes. Ja, het is ah. meer dan. Heb ik geluk. Nou, heb ik Ja, ja, ja. 60 gelijk meteen. Huppakee. Keurig. Ja. Dus, eh, dus afdeling eh, catering, hè? Afdeling Dolly. Goed. Ja, pak maar lekker. Ja, pak maar lekker hoor. Mhm. Zullen we even naar een, een nummer van hun cd gaan luisteren ondertussen, Ruud? Zodat ze oh. lekker hun eh, mond eh, gaan eh, opeten. Mm. Ja, welk nummer? Ja, welk nummer ah, wil je? Hart of Steel. Ik, ik heb deze. Ja, dus Hard? heavy metal terug. Hebben jullie ook... Hart of Steel? Is de titel-cd van ons. Het is de titelsong van onze cd. En het komt een beetje door mij. Het is eigenlijk een cover van de band Manowar. Een mhm. heavy metal band is. Klopt. Ja. Nou, we gaan ernaar luisteren. dit is dus omgezet in, zoals wij het... Uh, ik ben benieuwd. kunnen. Als Angela luistert, luister maar. titelsong van hun album die ik hier in mijn handen heb. Ja. Hard of Steel. Hard of Steel. Ja, en als je dat dan nagaat, dat dat een, een, nummer is van een, een band die ik... Eh, toevallig... Eh, iets te goed ken. Huh? Die, die je toevallig iets te goed ken? Ja, ik heb ze te, een, een anderhalf jaar geleden geloof ik heb, of het is alweer tweeënhalf jaar geleden, weet ik eigenlijk niet meer. Heb ik ze gezien in Kerkrade. De band heet Manowar. Dat is een, eh, dat is, eh, die noemen zich de loudest band on the planet. Die eh, presteren het dus om 120 dB de zaal in te slingeren. En als je daar niet aan gewend bent, dan heb je dus echt pijn in je oren afloop. En daar is dit nummer van, hè? Ja. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een nummer van Manowar dan op deze manier om te werken? Want dat is toch wel een verschil van 110 dB, denk ik. we speelden uh, volgens mij in Burgen, Friesland, op een metal festival. Ja. En wat wij daar precies deden, wist, <laughs> ik ook niet. Nee. Dus al die leren jassen die wij in, in de rokjes rond met een schatse ruitje. Ja. En toen op het podium zei ik tegen die jongens, ik kende al het nummer van uh, eh, Manowar, The Crown mm. and the Ring. Ja. Ik zei van, dit zijn de akkoorden, gewoon volgens speel maar gewoon. Kijk hoe het publiek erop reageerde gewoon. Want die hadden ook, ook oh, de bands daar. Wat doen jullie hier? Toen dus dat eh, nummer is uh, eigenlijk zo ontstaan om een nummer van Manowar te gaan spelen. Ja. Die heeft het uitgebreid, uitgezocht. En dit is het tweede nummer van Manowar. Ja. De volgens het moet weer <laughs> een nummer van Manowar komen of zo. Hebben jullie, hebben jullie ze zelf wel eens live gezien? Eh, nee. nee? Nee. Nou, ik wel. <laughs> ik, kan je, ik kan je verzekeren dat ik op een gegeven moment halverwege het concert... dat ik in, in de foyer ben gaan zitten. Van, eh, van, het was in de Rode Hal in, in, eh, in, eh, in Kerkrade. En ik ben halverwege maar in de foyer gaan zitten met de deur dicht. En toen kon ik goed horen wat ze speelden. Want het was een ongelofelijke takkenherrie. Gewoon echt takkenherrie. <laughs> maar, maar wel goede muziek. Want ik vind het, want ik, die, die, die, die, die zanger, dat is toch wel een, een gigant hè. Van, van Manowar. Best wel een stem, ja. Ja, want, de, eh, de, heb je, en, want ik heb hem bijvoorbeeld die, die, die, eh, wel eens eh, Nessun Dorma horen zingen. Dat, dat van Rossini, dat opera stuk. Nou, dat, als je dat hoort, moet je maar eens opzoeken. Hij een zanger. Ja, een fantastische zanger. Nog geen van James Dio, maar... Nee, maar ja, oké. Ehm, het lijkt me leuk als jullie weer even wat live gaan doen, jongens. Als jullie zin hebben. Neem nog een slokje rustig. <laughs> Die fles hoeft niet te nemen. Hij is helemaal verschrikt te kijken. hair of the dog, hè? Ja, ja. ja maar... stap geweest. Ja, maar het lijkt me heel leuk als jullie weer even een stukje live gaan doen. Eh, Hoog overleg. We hebben nu even, even, we hebben even werkoverleg nu, dames en heren. En, uh... We hebben nu op voorbereid. Maar <laughs> nou, we hadden gezegd vijf liedjes spelen vanmiddag geschrikken helemaal. Nou, weet je wat we doen? We gaan... kijken. hij minuten, dat kan nog precies. Ja. We gaan even, eh, we draaien even een plaatje. En dan eh, kunnen jullie eh, je weer even installeren. Dat lijkt me leuk. Maurice, ik ga even jou dat nummer laten horen wat ik je net noemde. Ja. dat, oh, ja, Glory. dat vind je waarschijnlijk wel heel mooi. ik draai, we gaan even een nummer draaien van Common samen met John Legend. Het is een prachtig nummer. Het heet Glory. Het komt ook uit die film. When the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure. the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours. It will be. all done woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a ball ego, the biggest weapon. It's to stay peaceful, we sing. Our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. find her in a bottle. God, make me another one. I'll be feeling this tomorrow. Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. I saw scars upon a broken hearted lover. Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never? how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Tell me when it kicks in. Mm. Oké. Ja? Ik heb weer de verkeerde hoofdtelefoon. Hij heeft alweer de verkeerde hoofdtelefoon. Ugh. Oh, oh, oh. Net hoorde je komen met eh, John Legend, Glory in His Bloodstream. Ed Sheeran. Ja, en wij gaan eh, weer even terug naar onze fantastische live band. Dames en heren, want als je zulke muzikanten in je, in je studio hebt... dan moet je ze natuurlijk ook even lekker laten spelen. Ja, en dat gaan we dus doen. Dus we gaan weer even heerlijk genieten van Rapalje. Nu met Doedelzak. Nou ja, een halve doedelzak. Halve doedelzak. Wat, wat is dat voor ding? Uh, Pipes. Een Alien Pipes. Jammer zakken. Ja. <laughs> hey, en eh, hoe heet het stuk wat we gaan uh, horen, heren? Caledonia. Caledonia. Hier is Rapolje. I don't know if you can see changes that have come over me in these few days. I've been afraid that I might drift away. So I'm telling stories, singing songs, which made me think about where I come from. That's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you And I think about you all the time Caledonia, you're calling me I'm going home If I should become a stranger, you know It will make me more than sad Caledonia, you've been everything I ever had kept on moving, proved the points that I needed proving. Lost the friends I needed losing, I knew I was on my way. I kissed the ladies, laughed them crying, stolen dreams, yes, there's no denying. I'm traveling hard with conscience flying, somewhere in the wind. So let me tell you that I love you. And I think about you all the time Caledonia, you're calling me I'm going home If I should become a stranger, you know It will make me more than sad Caledonia, you've been everything I ever had was sitting here before the fire, the empty room, the forest quiet, the flames they could need on higher. They wither now they're gone. But I'm steady thinking, my way is clear, and I will know what I do tomorrow when hands are shaking and kisses flow. Then I will disappear. So let me tell you that I love you And I think about you all the time Caledonia, you're calling me Now I'm going home If I should become a stranger, you know It will make me more than sad Caledonia, you've been everything I ever had Als Je, je, je ziet jezelf eh, bijna in een, in, een, eh, in een Ierse pub zitten zo met zo'n groot... Nou ik, met, ik wil bijna mijn kilt aan doen, ja. met zo'n zo'n zo'n zo'n groot gat eh, Guinness zo, zo'n groot... Lekker glas dikke halve liter Guinness zwart bier. Oh. Ja, dat is lekker hè? Ja. ja. ja. We moeten het hier met Hertog Jan doen. Maar <laughs> <laughs> Niks mis mee. Nou ja, boven de 5% de hertog Jan, mag het. Ja, oké. Vanavond eh, Lichtfabriek Haarlem. En ik zei het u al, dames en heren. Uh, eh, CFM, uw meest actieve radiostation. Dat... Eh, oh. <laughs> Is er live bij? <laughs> is er live bij. En dan dat hij helemaal schuifjes dicht te zetten Nee. Maar geef je hoor. wat wou ik nou zeggen? Oh ja, vanavond dus, vanavond dus in de lichtfabriek. Hoe laat begint dat? Om 9 uur. 9 uur. Stipt. Stipt. <laughs> Ah, jullie zijn van die muzikanten die stipt op tijd beginnen. Ja, vind ik wel. Ja. Mensen moeten ook op tijd komen. Ja, vind ik ook. Meestal is 30 seconden later wel. Ja, dat ligt, dat ligt niet aan dat ik niet op tijd wil beginnen. Nee. Maar is rest aan dat David... Eh, ja, dan moet ik nog mijn microfoon aan zetten. En nog een playlist, playlist schrijven of zo. <laughs> <laughs> het is gewoon heerlijk. Ehm, de stemming zit er in ieder geval goed in. Dat, vind ik eh, wel mooi. Ja, het is dat ik vanavond wat anders doe, anders was ik ook naar lichtpubliek wou. Maar ja, ik moet vanavond weer een Matthäus persoon doen. Dat is een heel ander verhaal. Dat is echt een hele andere kant van de muziek daar. Ja, dat is hele, ja maar wel, wel heel apart. Een hele aparte eh, uitvoering gaan we doen. Met, met, eh, het orkest is een zigeunerorkest. Dat, dat, is, ja, dat is leuk. Dat is een gitarist, een contrabassist en een, en een violist. En een man met een trommel. En die spelen dat dan een beetje op de manier. Dus dan, uh, Matthijs Speciaal van Bach. Dat is echt heel apart. Maar goed, eh, ik moet daar zelf ook met een koor wat doen. Dus helaas dat ik dan eh, daar niet bij jullie kan zijn. Maar goed. Maar Dolly gaat er wel in, geloof ik. En Sander gaat ja, er En, en, ik krijg natuurlijk, en we krijgen natuurlijk straks nog een cd. Dus dan kunnen we min af en toe nog eens leuk draaien in de uitzending. Ik heb er al twee cd's liggen. Oh. Dus we kunnen er wat van spelen. Ja. draaien. Ja, zullen, je dat? zullen we dat doen? Ja, ik vind het dus goed. Dus zullen we gewoon tot het nieuws en het weer... Oh, ja. Zullen we gewoon tussen, tot het nieuws en het weer... Ja, dan ga ik even aan de, de, de, mannen kijken die hun eh, cd echt helemaal uit hun hart kennen. Ja, welk liedje zullen we draaien? Welke zullen we draaien? Tussen tot het nieuws en het weer. Eh, weer een van onze CD? Ja, ja, ja iets, iets vrolijks. Wat staat eigenlijk op de die? Eh, iets vrolijks. Dat weet ik niet. We spelen nou ook heel, heel veel dansmuziek. We spelen hele gezellig... Uh, jaar jij erop? oh, kijk, daar, komt uh, Dave Die doedelzak van, unit. Mag ook, maakt niet uit. Ja, nee, veel sneller. Iets, iets heel gezelligs. Iets, iets heel eh, gezelligs. dansbaars. Eh, knetterende, gezellige deun erbij. en okay. uh, eh, jawel, we, wel, we spelen nou het heel veel oh, oh, oh, dansmuziek. <laughs> mensen kunnen springen en hupsen en nou, draaien en zwieren. Wat, zullen we drinken? Ja. Nou ja, ik zie Hertog Jan staan, dus ik denk dat, dat, wel doe die maar. Oké, doe, doe dan maar. Ja. Nummer 10 van Nummer CD. E. ja, Nederlandstalig, jongens. Heerlijk. Wat zullen we drinken? Die, heb ik, eh, die staat ook op Spotify toevallig. Die staat op Spotify, dat klopt. Ja, ja alles staat op Spotify hoor, maar... Probleem, deze heb ik afgespeeld. Vanaf, vanaf de cd e nog even luisteren naar Rapalje. En ik hoop dat je straks de tweede uur nog een keer live gaan spelen. Zo. Oh.